Daar gelden de zwaarste waarschuwingen... voor hevige sneeuwval of hoge golven. Ondergelopen wegen zijn afgesloten. Zeevaart is aan banden gelegd... en in verschillende regio's zijn de scholen vandaag dicht. Verwacht wordt dat het slechte weer tot woensdag zal aanhouden. De vier mannen die gisteren zijn aangehouden in verband met de vermoedelijke ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen zijn Fransen met een Noord-Afrikaanse achtergrond. Dat melden de Telegraaf en het AD op basis van bronnen rond het onderzoek. De verdachten probeerden gisteren waarschijnlijk de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. vrij te krijgen... door met een brandend busje de poort van de gevangenis te rammen. Dat mislukte. De vier zijn aangehouden en L is overgebracht naar de extra beveiligde inrichting in Vught. D66 wil een open discussie over de regulering van verboden drugs... zoals ecstasy, cocaïne, paddo's en GHB. Daar pleit de partij voor in een manifest dat is ondertekend... door tientallen wetenschappers, verslavingsexperts en advocaten. Volgens D66 is een hardere aanpak niet de oplossing. Een staatscommissie zou moeten bekijken... hoe het Nederlandse drugsbeleid gemoderniseerd kan worden. Een zelfportret van Vincent van Gogh... dat al meer dan 100 jaar in bezit is van het Nationaal Museum in Oslo... is echt. Dat zeggen onderzoekers van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Bijzonder is ook dat Van Gogh het schilderij maakte tijdens een psychose. Dat is volgens de onderzoekers te zien aan de gezichtsuitdrukking... het kleurgebruik en de stijl. Het portret is tijdelijk uitgeleend aan het museum in Amsterdam. Het weer in een groot deel van het land is het vrij zonnig. In het zuidoosten is het grijs. Geleidelijk breekt ook daar de zon door. Waar de zon schijnt is het een graad of 6. Ook morgen vrij zonnig, maar dan in het noorden meer wolkenvelden.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 Uh, Zandvoort luncht. Zandvoort luncht. Eh, goedemorgen vandaag. Gepresenteerd door Peter den Boer en Dolly Tempierik. En vandaag hebben wij de Blue Monday. Ja, elke zender heeft het erover. Wij ook. Iedereen die vandaag neigingen heeft tot depri eh, gedrag, neerslachtigheid, nageestigheid... die komt helemaal aan zijn trekken. Want men heeft berekend dat deze dag vandaag eh, de ultieme dag is... om eh, dat zo te voelen. En daarom heet het internationaal de Blue Monday. En om dat gevoel weg te krijgen hebben wij in de summertime in de Summertime. En dat is natuurlijk ook iets heel moois. Eh, Mungo Jerry, die heeft dat ooit op de, op de plaat gezet. En dat gaan we nu eh, doen om die neerslachtigheid weg te krijgen. you feel. Speed along the lane, you down or return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I thank people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the lives we live in, yeah, that's our philosophy. in time and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Mango Jerry in the summertime. En inmiddels is aangeschoven mijn uh, tweede site mijn sidekick van vandaag, eh, Dolly Stoer, Welkom, Peter. Dolly. Heb je zomaar ineens een sidekick. <laughs> Dank je wel, Peter. Nou, fijn dat, eh, dat we nu met z'n tweeën echt kunnen gaan starten met het programma. <laughs> ja, hartstikke leuk. Hoe was je weekend? Nou, eh, hartstikke goed, mag ik wel zeggen. Van alles en nog wat. En voorbereiden op voorbereiden voor deze uitzending, zal ik maar zeggen. Nou, dat is mooi, man. <laughs> Wat heb je allemaal meegenomen? Gewoon lekkere muziek? Heb je ook nog wat nieuws? Of laat je dat aan mij over? Ik heb, eh, ik heb uh, nieuws, ik heb eh, muziek, ik heb de artiest van de dag. En ik heb, ja, van alles en nog wat zal ik maar zeggen. Nou, maar vooral veel muziek. Oké, hartstikke goed. En een beetje in de stijl van deze dag. Ja, Timmy Juro, wat vind je daarvan? I'm Hurt. Oh, oh I'm Hurt. Oh jee, wat een tranentrekker was dat, hè? Ja, nou, dat past allemaal bij deze dag. Die gaan we vullen met, eh, eh, voor een deel met tranentrekkers... en voor het andere deel met opwekkende vrolijke muziek. Zal Kijk, dat horen we ook graag. Nou, dus voor iedereen, ik heb begrepen... die met liefdesverdriet thuis zit... pak gauw je tissue doos erbij. Want dit gaat hem worden, hoor. Hier kan je helemaal in zwelligen. Ah! was true. And we'd never, never, ever part. darling. I'm so hurt. <laughs> because I still love you so. But, but, even though you ever do. I would never. Timmy Juro. Nou, de ene tissue naar de andere gevuld volgens mij. Potverdikkie. Eh, nou, wat een verdriet, hè? Wat een verdriet. Ongelooflijk. Maar ja, liefdesverdriet kan natuurlijk ook heel pijnlijk zijn. En als je dan ook nog op de Blue Monday zit... en het programma begint zo laat... en oh, alles bij elkaar. Ja, dat is, wordt allemaal wel heel verdrietig. Ja. Ja maar je zei dat je ook wat vrolijks bij je had. Ja hoor. Heb je die al klaarstaan? Ja, heb ik al klaarstaan. Ja, dat is, eh, ja. Dat is niemand minder dan eh, Nancy Sinatra. Oh. En dat is natuurlijk dat, eh, die tophit waar die vrolijke contrabas de intro doet. These boots are made for oh, walking. Oh, lekker jongen. Ja, goeie.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 These boots are made for walking. Dat was eh, Nancy Sinatra. Het blijft toch een topnummer, hè? Absoluut. we zijn, eh, ja, dat zijn van die nummers die altijd blijven hangen. En als je het hoort, dan krijg je allerlei herinneringen. Zandvoort luncht. Ja, meneer. Met eh, allerlei rubriekjes. Zoals vandaag ook eh, de dag van. Vandaag zijn er heel veel mensen jarig. En eh, we hebben er eentje uitgepikt. We hebben de computer laten raden. En een Zeeuwse meneer Pascal Jacobsen van Bluff. Die is eruit gekomen als winnaar voor vandaag. Die is gewoon voor vandaag. Die is 46 eh, <laughs> geworden. 46, wat een leeftijd alweer, ja, hè? in Vlissingen geboren. En eh, eh, was oorspronkelijk was die, ik dacht, jongerenwerker of hij was welzijnswerker. En uiteindelijk is hij dan met vallen en opstaan geworden tot de beroemdheid die hij nu is... samen met de band Bluff... En wat voor werker is hij nu? Slagwerker? Of, nee, eh, Maar oh, zanger, oh, hij is zanger. Ja, Stemwerker. Ja, <laughs> ja. ja. Ehm, ja. Nou, ehm, eh, hij heeft natuurlijk heel veel... Eh, Bluff heeft heel veel nummers geschreven. Zeker. Maar omdat we toch een beetje verbonden zijn met Zeeland via de zee... Ja. hebben we natuurlijk op de strijdtafel liggen...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 Laten we dansen, liefste. Dansen aan zee. Afscheidsmans aan de waterlijn. Dansen aan zee. Voor je tranen. Twee voor de mijne. Drie voor de hoor waaraan we verdwijnen. Een aan zee. Bluff. Ja, ja. Ik ga even mijn voeten afvegen hoor. Want die zitten nou helemaal onder het zand, drijfnat. Was wel gezellig even zo, hè? De voetlijn, hè Peter? Met z'n <laughs> ja, Maar ook weer lekker om, even, om nou weer binnen te zijn. Ja, dat wel. Het is nog even te vroeg in het jaar, hè? Om aan zee te dansen. Zulke bikkels zijn we nou ook weer niet. <laughs> Trouwens, over bikkels gesproken, eh, Peter. Ik, eh, ik wilde toch eventjes een kleine mededeling doen. Want binnenkort gaan natuurlijk weer heel veel jongeren hun, eh, hun school afronden. Ja. Middels examens en dergelijke. En die gaan natuurlijk op zoek naar een nieuwe opleiding. Ja. En alle open dagen komen er weer aan. Nou, eh, de geëikte, dat weten we allemaal wel. Hè? De, de, de mbo-scholen en de, en de vmbo en eh, de, de, de, hoe noem je die scholen? Het voortgezet onderwijs. HAVO en dergelijke. Maar er is ook nog een tak, daar wil ik toch wel eventjes aandacht voor vragen. Want er is namelijk een procestechniekopleiding uh, van, de, eh, in, in, van Tata Steel in Amuiden. En eh, dat is naar het oordeel van de keuzegids niet alleen een topopleiding... maar ook de beste opleiding procestechniek van Nederland. Dus ja, ben je daar nou in geïnteresseerd? Luister dan even wat ik te zeggen heb. Want die opleidingen elektrotechniek en trouwens ook werktuigbouwkunde... die scoorden ook heel hoog in het onderzoek. En daarmee is de bedrijfsschool van Tata Steel toonaangevend... Waarom waar het gaat om technisch onderwijs. Nou, Waarom vertel ik dat nou? Morgen, 21 eh, januari, dan is er een open dag op de Academy van Tata Steel. Van drie uur tot half negen kan iedereen die belangstelling heeft... voor de technische opleidingen van het staalbedrijf een kijkje komen nemen. En ehm, ja, eh, Fabienne Hendricks, zij eh, is manager van de Academy eh, van Tata Steel. Zij zegt, het krijgen van de erkenning is werken voor de praktijkbegeleiders van Tata Steel... en de docenten van het Nova College die de theorieles verzorgen. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Eh, het slagingspercentage bij Tata Steel, eh, zo werd gezegd, ligt momenteel op 91 terwijl het landelijke gemiddelde in het mbo 65 is. Want dat is de opleiding die je krijgt, een mbo-opleiding. Nou, eh, de locatie van de open dag is eh, de Academy, van Tata Steel... aan de Rooswijkweg 61 in Velsen-Noord. En als je nou vooraf wat meer informatie wilt hebben... en eventueel over het inschrijven voor de opleidingen... dan kun je via eh, het internet gaan naar www.tatasteeljobs.nl slash leerlingen. Nou, dat is duidelijk. En de, ik kan me voorstellen, in de zoektocht naar eh, de beste scholing. De beste scholing die je maar kan vinden.